De buis is ruim anderhalve kilometer lang en er stroomt olie doorheen naar boven, naar een tankschip. Of het lek ook helemaal is gedicht, moet de komende dagen blijken. Het lek ontstond op 20 april toen een olieplatform explodeerde en een paar dagen later zonk. Elf mensen kwamen daarbij om het leven. Inmiddels blijken ook onder de, onder de zeespiegel grote oliewolken te drijven, van soms wel 16 kilometer lang. Deskundigen hebben al gewaarschuwd dat het tientallen jaren kan duren voordat het ecosysteem in de Golf van Mexico daarvan is hersteld. Een uitgebreid internationaal onderzoek heeft geen direct verband aangetoond tussen het gebruik van mobieltjes en kanker. Het onderzoek is de afgelopen tien jaar gehouden door de Wereldgezondheidsorganisatie. Er hebben bijna 13.000 mensen aan meegedaan in 13 verschillende landen. Bijna 5.000 van de deelnemers hadden een hersentumor. Hoewel er vermoedens zijn dat intensief gebruik van mobieltjes het risico op hersentumoren verhoogt, is dat niet uit het onderzoek naar voren gekomen, zeggen de onderzoekers. Er is nog meer studie nodig om het verband helemaal uit te sluiten, staat in het rapport. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Thailand aangescherpt. Het ontraadt nu alle reizen naar het land waar een explosieve situatie is ontstaan door de aanhoudende protesten tegen de regering. Al een paar weken gold het advies om niet naar Thailand te gaan als dat niet strikt noodzakelijk was. Verder blijft de Nederlandse ambassade in Bangkok tot nader order gesloten. Het was de bedoeling dat de ambassade morgen weer open zou gaan. Maar dat besluit is nu dus herroepen. Nederlanders die in Thailand zitten kunnen wel nog contact opnemen met de ambassade... via telefoonnummers en e-mailadressen die op de website van de ambassade staan. Het weer. Vanuit het westen valt lichte regen. Vannacht zijn er opklaringen en kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden. Morgen vallen er buien en wordt het 12 graden aan zee tot 16 landinwaarts.